Mooi zo. Nu 5300 euro korting op de Seat Leon ST-Brek met full-led koplampen en navigatiesysteem. Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen. Seat. Zeg, je zit nog altijd in uw auto, hè? En je rijdt meer dan 15.000 kilometer per jaar? Wel, Corona Direct heeft speciaal voor u Caro ontwikkeld. Een gloednieuwe verzekering die 20% goedkoper is. Waarom? Gewoon omdat Corona Direct er zeker van is dat je veiliger gaat rijden met Caro. De app die uw rijstijltips geeft. Corona Direct. Zo wil je verzekerd zijn. Bereken je winst op coronadirect.be. Direct. En je krijgt zelfs tot 60 euro aan tankkaarten. Dit is... Studio Brussel. Boris Danen. Hey, Netska hier op dag 2 van mijn Studio Brussel Takeover. Ik heb er zin in. Let's go. Eerst updates met Benedict. Een op de vier stakende cipiers meldt zich ziek. Update. Tijdens de staking in de Waalse en Brusselse gevangenissen waren heel wat cipiers thuis met ziekteverlof, terwijl ze wellicht niet echt ziek waren. Dat zeggen de controleartsen. Vooral tijdens het Pinksterweekend waren er opvallend veel cipiers thuis met ziekteverlof. Lisbeth in de, in de herbergen, één op de vier cipiers, eh, zat dus zogezegd ziek thuis. Maar dat was niet terecht. Ja, de regering vroeg trouwens tijdens dat Pinksterweekend extra controles, omdat het ziekteverzuim bij de Franstalige cipiers meer dan verdubbeld was sinds het begin van de cipierstaking. En ja, die controles die bleken terecht. Hè. Meer dan 1 op de 10 zieke cipiers moest van de controlearts onmiddellijk terug aan het werk. Dat zegt Eduard de Dekker van Medex, de instantie die de artsen uitstuurt. Die controleartsen hebben ofwel vastgesteld dat er geen enkele medische reden was die aanleiding had tot een eh, arbeidsongeschiktheid, ofwel dat de vorige schreven periode door de welmolend arts overdreven was en dat die personen eigenlijk vroeger aan het werk konden. Ja, maar ook heel wat cipiers probeerden blijkbaar de controle te ontlopen, zegt hij. Er waren artsen die vaststelden dat de betrokkenen wel thuis was. Of er was toch in elk geval leven in huis. Televisietoestel stond aan. Er waren wagens geparkeerd. Maar er werd niet eh, gereageerd op het aanbellen van de controlaars. Ja, en als we dan naar heel de maand mei kijken, de maand van de cipierstaking, dan ligt dat cijfer van onterecht ziekteverlof op meer meer dan 15 procent. De Socialistische Spoorbond gaat dan toch niet staken, morgen, overmorgen en vrijdag. De bond had vanmorgen nog een stakingsaanzegging ingediend, maar trekt die weer in omdat het te laat was. Normaal moet een staking acht dagen op voorhand aangevraagd worden en dat was dus nu niet het geval. Ludo Simpels van ACOD. Daarom hebben wij beslist om onze mensen niet in het ongewisse te sturen met het risico op eh, verdere sancties. Hebben wij beslist om de stakingsaanzegging op te schorten. Maar het is niet duidelijk of alle treinen dan ook effectief zullen rijden. De Socialistische Bond zal niet staken, roept ook op om niet te staken. Maar de Franstalige Christelijke Bond zegt dat wie staakt een vergoeding krijgt. Bij de NMBS verwachten ze sowieso problemen de komende dagen. Ongeacht of er nu een stakingsaanzegging is of niet, verwachten wij ook voor de komende dagen toch nog hinderen. Ook de voorbije dagen was er geen stakingsaanzegging en ook toen was het treinverkeer verstoord, ook in Vlaanderen. Dus dat kunnen zeker voor de volgende dagen ook verwachten. Bij het spoor, vooral in Wallonië, wordt nu al bijna een week gestaakt. Dit tegen het verlies van compensatiedagen. In Roeselare in West-Vlaanderen staat nog altijd water in sommige straten en huizen. Het kan niet zomaar weg, omdat er enorm veel water op korte tijd uit de lucht viel. Volgens het KMI gaat het om een situatie die maar één keer om de 150 jaar voorkomt. David Degenau. In Roeselare is er 93,5 mm regen gevallen in 24 uur tijd. Dat is ongeveer het equivalent van hetgeen in een anderhalve maand. Hè. Dus dat is toch wel abnormaal veel. De meeste depressies of lage drukgebieden komen uit het westen en die gaan met redelijke snelheid door ons land, waardoor we eigenlijk niet zo vaak hebben dat de regenzone 24 of 48 uur boven ons land hangt. Nu, met die depressie uit het oosten is dat wel gebeurd, die is heel traag over het land getrokken. Daarboven waren er ook nog onweders, waardoor zeer plaatselijk vrij hoge totalen van neerslag zijn gerealiseerd. Gemeenten kunnen zich nu melden bij het rampenfonds en mogelijk worden overvloedige regen op een grondgebied dan erkend tot ramp. En tennis, David Goffin is op Roland Garros in Parijs dan toch aan zijn achtste finale match begonnen tegen de Let Gulbis. Maar na drie spelletjes werd de partij al onderbroken door de regen. Goffin staat wel 3-0 achter in de eerste set. Vanavond droog, ook morgen eerst nog droog en zonnig, maar in de namiddag en s'avonds wel opnieuw regen of buien met kans op onweer temperaturen tot 22 graden en ook donderdag nog buien. Daikin warmtepompen. Voor koeling en verwarming. Meer info op daikin.be. Life is music. Hey, hier ben ik weer, Boris Danen op de radio. Ik eh, neem voor de tweede dag Studio Brussel over. Ik heb er heel veel goed zien. We beginnen met een, eh, een remix van mijn laatste single Higher door The Prototypes. Tonight, light Every time will be the brighter we shine Can we light it like tonight and take a flight you and I In the highest every time will be the brighter we shine I know, I know, I know Can we light it like tonight and take a flight you and I In the highest every time will be the brighter we shine 아냐 Let's get 아냐 없는 게 아냐 Let's get 아냐 아냐 vette remix van de Prototypes van mijn laatste single Higher. Ik ben daar helemaal heel blij mee. En eh, Brian op Twitter is er ook heel blij mee, precies. Dankjewel. Studio Brussel stelt voor de Netsky Album Release Tour. Eén nacht, drie steden en jij kan erbij zijn. Deze vrijdag gaan we dus op, eh, op drie steden eh, een groot feestje geven. Een, uh, een album release party tour <laughs> doen met de tourbus van Studio Brussel. En jij kan erbij zijn. we geven allemaal plaatsen weg op die partybus. En die volgt ons eigenlijk gewoon door die drie steden. We gaan beginnen in Brussel, dan gaan we naar Gent. En we eindigen met een afterparty in een vettige club. Een vettige, coole club in Antwerpen. Het gaat echt een, een fantastische nacht worden. Dus, heel vettig en heel cool waarschijnlijk. Hè? Vettig en cool. Dat zijn de twee woorden die ik ga gebruiken. Ja. En je kan er enkel alleen bij zijn op die partybus voor jou en drie vrienden als je luistert naar Studio Netsky tussen 6 en 7 elke weekdag deze week. En nu is je eerste kans van de avond. Wat je moet weten is hoe de allereerste plaat van Netsky heet. Als je het weet, bel heel snel 078 365 365. En wie weet, eh, verzilver, verzilver jij wel je plek op die partybus voor jou en drie vrienden. We gaan nu plaatjes spelen die ja, graag hoort worden. Nog een andere plaat die ik heel, heel leuk vind. En eigenlijk heel de plaat vind ik heel leuk. De nieuwe plaat van Kate Renada. Of de eerste plaat eigenlijk ook. Dit nummer is Together samen met Goldlink en Aluna George. Studio Netsky. Studio Brussel. It's hard to let it go, let it fall away and never look. It seems so much more and took, so you never find a way to forget, to forget, to be unconditional. Nickname for her future spouse. how do I do the things that I do when your mama blown? ain't grown enough. I watching my baby grow up alone in her mama house. just a bitch writing these rhymes. I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she flatter than my exes? Pistol weapon, gun toting, love making heaven. Still be acting up and hope that I make it to heaven. Seven minutes, seven. Now my mom became a reverend. In my mama house a sanctuary. I got new goals, got new wishes. Be a better brother, start calling my women bitches. Red gold, green gold, gang do it right. And we never do it wrong. Praying that we see a better day. mensen aan de, aan de lijn hangen eh, die allebei graag zouden meedoen aan de, aan de wedstrijd. Eh, dag Cedric. Hey, dag Boris. Hey, dag Cedric. Zeg, jij wilt er graag bij zijn vrijdag? Eh, heel graag. En je hebt, je hebt niks anders te doen? Je moet niet studeren of zo? Geen, geen blokker? Of, Ik moet zaterdag werken, maar ik pak wel verlof. <laughs> Super, ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ik kan, ik kan ook een dagje verlof pakken op zaterdag, denk ik. Maar, normaal gezien niet, maar wel. Ah, oké, nee, super, super. Ik hoop dat u, uw baas, uw baas <laughs> er ook mee kan lachen. Heel goed. Zeg Michael, jij hangt ook aan de lijn zeker? Ja, dag Boris. Hey, dag Michael. Zeg, jij, jij wilt er vrijdag ook bij zijn? Ja, heel graag. Top. Oké, we gaan gewoon spelen, hè. Yes. Oké. Heren, Michael en Cedric, ik zal kort even uitleggen hoe het in elkaar zit. Jullie spelen Battle of the Fans. Dat betekent dat jullie een nummer van Netsky horen, helemaal verknipt in fragmenten. Die worden steeds langer en je mag gokken welk nummer van Netsky je denkt dat het is. Als je juist gokt, dan win je je plek in de partybus voor jou en drie vrienden. Maar als je verkeerd gokt, dan wint automatisch de ander. Is duidelijk? Ja. ja. Oké, Cedric, we beginnen bij jou. Dit is jouw eerste fragment. Extreem kort. Ga je al gokken? Ik heb het niet gehoord. Ah, oké. <laughs> Voilà. <laughs> Dan gaan we terug naar jou, Michael. Dit is je tweede fragment. Ook heel kort. Oei, nee. Oké, terug naar Cedric. Nee. Michael? Al iets langer? Weet je het al? Nee, nog niet. Oké, Cedric, terug naar jou. Um... Absoluut, nee. Nog niet. Michael, terug naar jou. Het is al langer, hè? Weet je het al? Ik denk dat ik ga kokken. Ja, spannend. Ik ga gokken voor Rio. Jij gokt voor Rio. We gaan eens luisteren of dat, dat correct is. Heel spijtig. Eh, dat betekent dat Cedric, heb ik het juist bij jou ja. Cedric? Zalig. Voilà, proficiat. Het was work it out, effectief. Ah, eh, het was moeilijk, hè? Het was heel moeilijk. Ik vind het wel heel erg dat dat, <laughs> dat, geklapt en applaudisseert erop zit. Ja, ja. Ehm, dus eh, Michael heeft gewonnen, hè? Michael... Cedric. Cedric, heeft gewonnen. Oh, sorry Michael. <laughs> Nog eens erin oh. duwen. <laughs> sorry, sorry. Maar het is, ik geef toe, het is ongelooflijk moeilijk, want wij horen het hier ook gewoon in, in hoge kwaliteit. Aan de telefoon is het moeilijk, maar ehm, toch... Hey, respect voor het gokje. Ja, nee, absoluut. Nee, nee, het, was een goede gok. Maar ehm, ja, bedankt om allebei mee te spelen. En Cedric, jou, uh, jou zie ik vrijdag, Graag. Super, oké. ik kijk naar uit. Dank u. Alright, bye bye. Bye. True Life is music. Don't you walk away. I've given too much of me. Can't you understand? was Work It Out samen met uh, Digital Farm Animals. Die start op mijn nieuwe plaats 3, die, je allemaal, eh, die jullie allemaal kunnen verkrijgen op vrijdag. Ik ga straks eh, iemand bellen die featured op, op, op een nummer van, van de plaats. En we gaan ook een, een gloednieuw nummer in de, in de show steken, in première. Dus kijk nou. <laughs> De ring om Brussel verlies je nergens meer dan een kwartier. Het gaat verder ook traag naar Antwerpen op de E34 tussen Zelzaten Oost en Moerbeke. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de E19 vanaf Wilrijk. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. In Ekeren is de weg wel weer vrij, maar ik ken toch nog op drie kwartier extra. En het is ook meer dan een half uur extra tussen de E34 en de Waaslandtunnel. Daar is ook wel de weg weer vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Knokke gaat het traag op de E34 in Vrasenen. De politie vraagt om de afritten zoveel mogelijk te vermijden, want door wateroverlast is er hinder op de N451. Wie naar Beveren wil, neemt beter de E17 en daar de afrit Kruibeke of Zwijndrecht. One extra cash? Play Cash. Speel nu met Cash, de nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat extra cash kan winnen. Een product van de Nationale Loterij. Hé, ik ben het, hè? Ja, ja, goed aangekomen. God, het is hier zalig. Vriendelijke mensen, gastvrij en we verstaan elkaar goed. Ja, ja, ik voel mij recht thuis. Nee, nee, ik blijf hier nog wel even, denk ik. Zeg, en een dikke merci aan het ASAP-team voor die geweldige tip. Een job die echt bij je past, voelt aan als vakantie. Maak een profiel aan op asap.be of spring binnen in een van onze kantoren. Onze ASAP-consulenten loodsen je vlot naar de ideale uitdaging. ASAP. Enjoy your job. Oké okay, man, ik heb plaatsen voor het voetbal. We zitten op twee meter van het veld, vlak voor mijn grootscherm. In promo bij Krevel. Krevel. De beste prijzen, service in begrepen. Ondernemers, win met BNP Paribas Fortis uw reclame op het shirt van Anderlecht of een mediacampagne van 10.000 euro. Want in een wereld in verandering telt elke supporter om uw business te boosten. Hola, dat is volk precies. Neem deel op boostuwbusiness.be. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Studio. Netsky. just one look. That's all I need from you. I can't explain what you do to me. I just wanna give you die featured op, uh, op nieuwe album. Ik, uh, ik wil je heel graag voorstellen aan eh, Arlisa. Dat is iemand waar ik een paar keer mee heb samengewerkt, ook op festivals. Maar if everything's alright, she should be on the line right now. Arlisa. Hey! Hey, how's it going? Good, how are you? Fantastic. Whereabouts are you right now? I'm just in the studio. You're in the studio? In London. Yeah. Oh, so I'm, I'm breaking up your workflow again. No, it's good. It's good. Have a <laughs> nice little break. Get back to it. Fantastic. <laughs> Is it just? I a... kicked everyone out though, and it's not even my studio. I feel so bad. <laughs> Who are you recording with? Is it just for your own project or with other people? Yeah, yeah. I'm just like in the middle of recording my EP. Very Ooh, exciting. Nice. Yeah. I can't wait to hear it. Thank you. Can't wait to give it to you. so <laughs> we um, we worked on a song called "Stay With Me." Um, we we yeah. started we started work on it like quite a while ago now. It's it's um, yeah it's um, it's been like a year and a half, maybe maybe, maybe even longer. Uh, remind me. <laughs> yeah. something like that, right? <laughs> oh wait, you just cut out a little bit. Oh, oh right. Okay, that happens. Oh, wait, That's live radio again. for you. <laughs> anyway, I'm so I'm so happy with the end result, and um, yeah, we, we performed it a couple of times on festivals. Um, we performed it on wedding and Leeds in the UK, right, together. Yeah, it was so fun. That- like I had such a oh man, what they were such good shows. Yeah, yeah, the, the crowd was loving it, and, and yeah, you performed it so well. It was it was such a nice song to like bring life as well. I think it's got so much energy and still that kind of song vibe to it, and like yeah, it's it's really cool. So I'm really looking forward to like do that again this summer, hopefully. Um, I'm not sure which festivals we can do together, but we'll uh, we'll talk afterwards. We'll figure it out. We'll, We'll figure it out. We we'll always do. I mean, the Notion magazine one was so random as well. Like, didn't I just um, end up sending you a message like, "Can I come on stage with you?" <laughs> That's right. Yeah, we, we did um an, an a magazine party. Like people don't know mag- uh, Notion magazine that well in, in Belgium, I think. But it's, it's, a couple of weeks ago that we did um, a party for um yeah for a fashion magazine, which was uh, in in the heart of London. What was the club called again? Yeah, um, oh, the club was called Tape, I think. Yeah, Tape. Yeah, I tape. love it. I actually did a performance there last week as well. Oh, I wow. love it. I can't stay away. You have to come back next, guy. We have to do some more. Uh, you're, you're a resident there? Oh, you know what? I might as well be. <laughs> <laughs> Brilliant. Well, that was a lot of fun. I'm looking forward to the summer. And yeah, thanks so much for being on the line. And uh, good luck in studio. I'll, uh, I'll speak to you soon. Thank you. All I'll talk you soon. I'm so excited for the album. Oh, brilliant. Thanks, Alisa. <laughs> All right, guys. Here is Stay Up With Me. Stay Up With Me with Arlisa. Here we go. We gaan, eh, dus een exclusieve première. Stay Up With Me uh, draaien op je radio. Een exclusieve première van uh, eh, een track op het nieuwe album van Netsky dat pas vrijdag uitkomt. Als je daar een mening over hebt, laat het zeker weten via sms de 6030 of delen via Twitter met de hashtag stuur vragen. En Boris mogen ook. Absoluut. Studio Netzguy. Netzguy. om jouw eh, albumtracks voor de eerste keer te horen. Op raar, radio. Ja, heel tof, maar raar. Eh, heel tof. Dus dat was, um, ja, dat was uh, Stay samen met Arlisa. Die is op, op mijn nieuwe plaats. Ja, er komt ook heel veel positieve reactie op. iemand sms't, dit is de Netsky muziek waar ik van hou. De oude Netsky bestaat nog steeds. Groetjes van Boris. Oeh, la Nog een Boris. Ik, ik, ik, ik vind hem een toffe gast. Ja, en Lucas ook, die eh, tweet uh, hashtag stay with me. Ik denk dat hem de titel niet helemaal, <laughs> niet helemaal mee had. Uh, het Studio Netsky vet te trekken na 20 seconden al. Mooi ah, compliment. super, cool. Iemand vraagt zich ook af hoe dat je in contact, in contact komt met al die mensen die meezingen op je plaat. Dat is een goede vraag. Uh, dan hangt eigenlijk per nummer er heel uit vanaf. Ik denk nu met, met dit nummer ja, hoe heb ik haar eigenlijk leren kennen? Dat is al een nummer dat ik drie, drie jaar geleden aan, aan ben begonnen, eigenlijk maar. Mhm. Ehm, en ik denk ik denk via Subfocus. Uh, dat was een andere producer waar dat zij mee samenwerkte toen. En eh, ben ik er gewoon tegengekomen in Londen en beginnen babbelen. En uh, ja, was er ineens een song. Ja, twee dagen daarna. Dat is, dat heel moeilijk om uit te leggen. Er zijn songs waar je gewoon... Ehm, via je management in contact wordt gebracht door mensen. Mhm. Of dat je iemand op Soundcloud tegenkomt, een, een, een beginnende artiest of zanger. Eh, en dat je gewoon afspreekt. En, eh, en soms komt er magie uit, soms ook absoluut niet. Eh, maar er zijn heel, heel veel dagen dat je in de studio gewoon zit met iemand en dat je begint te jammen. En soms voel je gewoon ineens dat er, dat er een nummer aan zit te komen. Dat is en, fantastisch. En dat was nu met Alissa zeker het geval. Ja, je zegt, je bent gewoon beginnen babbelen. iemand vraagt zich ook af waar je jouw mooi Engels accent vandaan hebt. Want iemand is een best, wow, doe je dat toch Boris? Super nummer, mijn dochter hebben. Robin vindt dat je een mooi Engels accent hebt. super. Van waar komt het? Goh, ehm, ja, ik, ik, denk dat ik eigenlijk meer Engels praat als, als, als Nederlands tegenwoordig. Ehm, ik vind het ook eigenlijk veel gemakkelijker om <laughs> Engels te praten als Nederlands soms. Ik, weet niet hoe dat komt, maar ehm, ik heb, sinds dat ik 18 ben zit ik, eh, ik heel veel in Londen natuurlijk met mijn labels daar en, management. En eh, ik denk dat je hun accent een klein beetje heb overgenomen. Oké, en het werpt zijn vruchten af. Er is nog één hele speciale vraag voor jou, Boris, van een collega. Want deze ochtend kwam eh, Lost Frequencies, zijn nieuwe single, droppen hier bij ons op Studio Brussel. En hij vertelde dat hij eh, tijdens de toeren niet heel erg veel mist, behalve zijn familie en de vanillepudding van zijn mama. Dit is de vraag van Felix van Lost Frequencies voor jou. Hey Boris, dit is Felix van Lost Frequencies. Ja, ik heb dus ook een vraagje voor u. Wat is nu eh, jouw favoriete dessert? Is dat vanillepudding? <laughs> Mijn favoriete dessert? Dat is, dat is, moeilijk, want ik eet eigenlijk... Ehm, ik heb eigenlijk een exciting dessert. Dat ik, graag, ik eet heel graag een kaasplankje en, en een glaasje rode wijn. Dus dat is, dat is, een van mijn favoriete desserts. Als het echt iets zoet moet zijn, is het, uh, <laughs> is het een blanche, denk ik. ah. Oh, dat is een toffe gasten. Felix, Lost Frequencies. Ik ja. heb hem echt heel graag. We spelen deze weekend trouwens op hetzelfde festival. Ik had, eh, ik had hem daar straks eh, gebeld om te vragen dat hij wat meer had met mij terug, want we gaan mhm. met de auto. Eh, maar hij speelt op een, op een andere dag, jammer genoeg. Ah, jammer. Anders hadden jullie samen vanillepudding en dan blanche kunnen eten. Amai, dat is fantastisch geweest. ja, <laughs> volgende keer misschien. Wie weet, wie weet ooit. Ehm, je kiest ook nog altijd de platen op Studio Brussel. Nu komt Graves and Cool Lights eraan. wie is dat? Goh, heel goede vraag. Ik heb, ehm, ik heb dit nu nog maar een paar weken geleden leren kennen. En het is nog maar anderhalve week geleden uitgekomen of zo. Ehm, maar dat is volgens mij een Hawaiian. Graves, coolheids weet ik niet. Maar twee heel grave producers. Die denk dat ze uit de hip-hop scene komen en nu een beetje solo gaan met meer eh, instrumentale dingen. Er zit een hele bekende sample uh, ik weet alleen niet van wie. <laughs> Ik, ik herken hem gewoon, maar ik, ja, als, als jullie weten wat de sample is, laat me zeker weten. Want ik, ik, ik, eh, ik, ik herken het, maar ik weet nog altijd niet wat het is. Maar het is echt een heel vette sample. Netsky. Studio Netsky. Ik ben er helemaal verliefd op. Als er iemand de sample weet, laat me alsjeblieft weten. Studio Netsky. Studio Netsky. Nogmaals, we gaan een wedstrijdje spelen uh, voor iedereen die er graag vrijdag bij is op onze release-tour, bustour. Ik vind het moeilijk om, eh, om het juiste woord ervoor te vinden. Er zijn zoveel gecombineerde woorden. Maar eh, we gaan dus langs drie steden. We beginnen Brussel, dan Gent, Antwerpen. We doen drie feestjes en jij kan erbij zijn op de Studio Brussel bus die ons volgt. Enkel en alleen als je luistert naar de radio. Je kan zometeen het spel meespelen. Daarvoor moet je enkel weten uit welk dorp Boris komt. Als je naam kent, bel heel snel 078 365 365. Zometeen na de reclame komt Kanye West. Ja, Kanye West inderdaad. Uh, wat eigenlijk een van mijn favoriete producers is en, en uh, rappers. Uh, maar zeker als producer een van mijn grootste inspiraties. Dus ja, komt Coming up. Yo. Krevel. Al die waanzinnige promos in de folder en op krevel.be. Man, voor mij is Krevel kampioen. Krevel. De beste prijzen, service in begrepen. Hallo. Ik ben Celine, payroll-consultant bij Partena Professional. Als sociaal secretariaat gaan wij een heel stuk verder dan de routinetaken. Eigenlijk helpen wij bedrijven groeien. Zo werken we bijvoorbeeld voor een groot dienstencheckbedrijf uit het Limburgse. Met hun duizenden werknemers was het regelen van loonsverhogingen of matenchecks redelijk complex. Maar dat hebben we nu volledig geautomatiseerd. Kijk, dat noemen we nu ondernemen met ondernemers bij Partena Professional. Het EK kan u een aardige duit kosten. Denk maar aan de gadget, het eten... Uh, eh, 40 pizza's. En de bijhorende drankjes. Gelukkig kost de standaard lezen u bijna niets. SMS stunt naar 3053. 2 euro per verzonden of ontvangen sms. Het kost u dus wel geteld 4 euro om tot aan het einde van het EK elke dag de standaard digitaal en de weekendkrant op papier te lezen. En zo houdt u meer geld over voor... Uh, eh, 400 pizza's. Alle info op standaard.be. De Standaard. Verwacht het onverwacht. Als zelfstandige is er een tijd van nadenken en een van doen. Dagen dat u op uw tanden bijt en momenten waarop u niet twijfelt en investeert om te groeien. Vandaag is zondag, want uw Ford-verdeler geeft uitzonderlijke voorwaarden op de Transit-bestelwagens en nu ook nog eens 5 jaar garantie erbovenop. U rijdt al met een Ford Transit vanaf 15.070 euro, exclusief BTW. Het is nu het moment. Ford. Go further. Info en voorwaarden op fort.be. dat is toch echt een zalig gevoel, hè? Zo die wind in ons haar terwijl we rijden. Ja, ja, maar het zou toch nog beter zijn mochten we in een cabrio zitten in plaats van gewoon met de ramen open, niet? One extra cash. Play Cash. Speel nu met Cash, de nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat extra cash kan winnen. Een product van de Nationale Loterij. Studio. Netsky. Yes. Yes, God. Hallelujah, Yes. Yes. Yes. I'm trying to keep my faith. We on a ultra light beam. We on a ultra light beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. This is everything. Deliver us serenity. Deliver us peace. Deliver us love, and we know we need it. You know we need it. You know we need it. Then mama need you now. Pray for Paris. Pray for the parents. This is a God dream is a God dream, this is a God dream. We on a ultra light beam, we on a ultra light beam. This is a God dream, this is a God dream, this is everything. Everything. I'm trying to keep my faith, but I'm looking for more. feel safe. And in my holy war, I'm trying to keep my faith. Rise and oppression, not blessings. Why, oh, why you do me wrong? More. You persecute the weak because it makes you feel so strong. Feel Don't have much strength to fight, so I look to the light More. to make these wrongs turn right. everything alright. And I know that you'll take good care of your child. Oh, no longer am afraid of the night. Cause I, I look to the light. When they come for you, I will shield your name. I will field their questions. I will feel your pain. They don't know. They don't, they don't know. They don't know. Foot on the devil's neck till it drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina. I've been this way since Arthur was Anteater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. Uh. My daughter look just like Sia, you can't see her. You can feel the lyrics and spirit coming in braille. Tumming of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. You said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part. You can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine, glory be be God, yeah. I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just notice at the end if I'm too late for the intro. Uh, I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Uh, cause they flipped the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at channel from 79 on an light beam. We on an light beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything. Hallelujah. Everything. I'm trying keep my faith. but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe and in my holy Father, this prayer's for everyone that feels they're not good enough. This prayer's for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need. van een drum bass remix naar, eh, naar gospel, het, het moet kunnen. Ehm, ik heb trouwens net een aantal sms'jes gekregen over eh, mijn vraag rond die sample van, eh, van de vorige plaats. En iemand heeft helemaal het juiste antwoord gegeven. Het is If You Love Me van Brownstone. Ik heb hem hier op mijn laptop net even gekocht. Ik weet dat je het hoort. Dat is echt wel heel vet en te Ik dacht dat origineel eigenlijk veel sneller ging zijn, maar het is heel, heel mooi gemuteerd. Uh, eh, je dan. Anyway, ehm, ja, we gaan naar eh, de wedstrijd over. Studio Brussel stelt voor de Netsky Album Release Tour. Eén nacht, drie steden en jij kan erbij zijn. Dus, we hebben twee mensen aan de lijn die eh, graag meedoen aan de wedstrijd. Uh, Anneleen, goedenavond. Hallo. Hey. hey. Jij wil graag bij zijn vrijdag. Ja, super graag. Super. Zeg, heb jij ook examens? Of? Ehm, nee, volgend jaar heb ik examen. <laughs> oké, right, super. Allee, ja, dit jaar ook maar. ah ja, oké. Dus volgend jaar en dit jaar? Ja, ieder jaar. ieder jaar, super. Oké. Ja, tot op een gegeven moment, dan stopt het allemaal over. Dan, eh, dan mag je beginnen met andere leukere dingen. Maar ehm, heel leuk eh, dat je erbij bent. En eh, ja, ik wens je heel veel succes. Lucas, jij, speelt tegen Levenant. Ja. Hey, Lucas, jij, ehm, jij hebt examens vrijdag ook op? Nee, uh, ik ga al gaan werken. <laughs> ah, je werkt al. Oké, super. Ideaal. Dus eh, je moet zaterdag niet werken, hoop ik? Nee, nee, nee. Okay. Anders regelen we dat wel. Super, oké. Allebei heel veel succes en eh, ja, ik woord aan van jou en Lucas, jullie spelen Battle of the Fans. Jullie horen zo meteen een nummer van Netsky. Helemaal geknipte fragmentjes, die worden steeds langer. Jullie mogen om de beurt raden welke, welke plaat jullie denken dat het is. Als je juist gokt, dan win je je plek op de partybus voor jou en drie vrienden. Als je verkeerd gokt, dan wint sowieso de ander. Zijn jullie mee? Ja. Oké, okay, het eerste fragment is voor jou. Dat was het al. <laughs> Mega kort. Um, je hoeft nog niet per se te gokken als je fout gokt. Ja, ik ga nog, ik ga nog wachten. Ik denk dat dat wijs is. Lucas, dit is jouw fragment. Nee, ik hou het nog wachten. Anneleen, terug naar jou. Ehm, ik ga over Rio. Amai. Right, super. Okay, want effectief, heel goed gedaan super. super amai. Ja, straf, straf, absoluut. Ik dacht het eigenlijk al voor de eerste keer. Wauw, ja, fantastisch. En alleen, dat is, uh, ja, je hebt een, <laughs> goede muziek al oor dan. Dat is uh, heel, heel chic geraden, super. Dus uh, ja, alleen, je bent erbij vrijdag, super. Oh my god. Top, ik kijk naar Kijk je er zelf ook naar uit? Ik echt enorm. Ik zit enorm zitten Oké, zet zeg al je plannen voor zaterdag en, en zondag en maandag en dinsdag maar af even. Het gaat een, een heel heftig feestje worden. Ja, sowieso. Super. Zeg Lucas, bedankt om mee te spelen. Volgende keer meer succes. Hè. <laughs> Ja, oké. bedankt hoor. Bye bye. Studio Studio Brussel. she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down falling, and it's so just chill. Proficiat nogmaals uh, eh, aan Leen. Je hebt dat heel slim gedaan, want ik, ik vind dat wel heel straf. Na, hoe lang was die sample? Iets van een 20 milliseconden, ik weet het niet. Heel straf dat je dat hebt gevonden. Anyway, ehm, dat was Rio. Ik ga, ik ga nu een van mijn favoriete eh, nummers van, van het laatste jaar spelen. Ehm, dat is een nummer gemaakt door drie Franse hip-hop producers die ehm, eigenlijk aan een, aan een solo-project zijn begonnen. Point Point. En ze hebben met dit nummer, eh, ze noemen het zelf F plus L een beetje een knipoog naar ehm, ehm, ja, het nummer waar ze een interpretatie van hebben gedaan. Een nummer van Kanye West, um, Flashing Lights. Ik vind het een ongelooflijk vette versie. Dus dit is mijn laatste. Eh, bedankt om in te checken en ik zie jullie morgen. Lights. Een heel, heel grave interpretatie van, eh, van die drie gasten uit, eh, uit Frankrijk. Super vette productie ook. Heel blij mee. Ehm, dus, we geven nog altijd dat feestje op vrijdag waar ik het al een paar keer over had. We doen eh, een partybus tussen Brussel, Gent en Antwerpen. En we geven drie feestjes voor de release van mijn, van mijn album. Tussen 6 en 7 kan je morgen en overmorgen nog altijd ehm, tickets winnen voor die bus. Maar vanaf 7 uur kan je ook gewoon op Studio Brussel, op stubru.be, ehm, tickets winnen per stad. Vandaag gaan we 140 tickets volgens mij weggeven voor Gent, eh, die het straks, dus binnen drie minuten, op de website kan winnen. Eh, en morgen denk ik dat we aan Brussel zullen beginnen. Dus heel veel succes iedereen. Morgen zijn we er weer bij. En eh, ja, ik zie jullie dan. Bedankt. Tijd winnen bij het woon-werkverkeer. Dit is de strategie van Patrick. Ah wel, hè. om s'avonds rapper thuis te zijn, ga ik wegen zoeken die bergaf gaan. Ja, in de Kempen is dat geen evidentie, ik weet het. Maar daarom ga ik rijden via de Vlaamse Ardennen. Hè. Zo vanaf de top van een oude Quaremont, up, bergaf, naar Turnhout. <laughs> Eh, ja, en s ochtends dan, dan eh, ik achteruit. Beste Patrick, dat kan makkelijker. Download nu gratis de vernieuwde Touring Mobilis app. Zo heb je altijd de allerlaatste verkeersinfo van de verkeersspecialist bij uitstek. En win je tijd. Touring. Samen vooruit. Dat Amerikaanse uitbreiding. Was serieus, schatje? Ja, maar het eerst doe hem om, die is leeg, want zo verzaak ik u niet. zo. Ah, wel dat het Amerikaanse Gezondheidsinstituut heeft bevestigd dat het Zika-virus leidt tot microcefalie bij baby's. Eh, ja, dat is erg, hè? Met Karrewiet is er elke dag wel iets nieuws om over te babbelen. Want zo weten kinderen wat er leeft in de wereld en ze durven gerust zeggen hoe ze daarover denken. Maar ik wou toch al geen proefje meer, hoor. Karrewiet, elke weekdag op Catnet of catnet.be. Geniet nu van een nieuwe Grando-keuken met jubileumvoordeel. Een granieten werkblad zonder meerprijs. Grando. Wij weten echt alles van keukens. In de regen voelt hij zich als een vis in het water. Natte bladeren brengen hem niet van de kaart. Sneeuw schudt hij zo van zich af. Dankzij de optie Grip Control bedwingt de nieuwe SUV Peugeot 2008 alle elementen. En dankzij Peugeot Private Lease kan u nu zorgeloos onderweg met de SUV Peugeot 2008 vanaf 269 euro per maand, taksen, verzekering en onderhoud inbegrepen zonder voorschot. Ontdek hem snel in het hele Peugeot-net. Full-service verhuur op lange termijn onder voorwaarden voorbehouden voor particulieren. Hallo, ik ben Mark en ik was destijds op zoek naar een job met uh, ja, verantwoordelijkheid en sociaal contact. En eh, zo werd ik eh, na een grondige opleiding bewakingsagent bij Securitas. Wil jij, net zoals Mark, instaan voor de veiligheid van anderen? Solliciteer vandaag nog via securitas.be. Zeg, doen hè. Wie weet worden we binnenkort collega's. In een wereld waarin je dus de stelling van Pythagoras van achter naar voren kan opzeggen. Waarin je het verschil kent tussen de sinus en de cosinus. En waarin je eindelijk weet wanneer je die, der of das moet gebruiken in het Duits. In die wereld, hè, ben jij... Uitgeleerd. Verkoop daarom je studieboeken via bol.com. Dan verdien je...